Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft milde coronaklachten. De Amerikaanse president en zijn vrouw zijn positief getest op het virus. Ze zitten in quarantaine in het Witte Huis. Ondanks dat hij geen heftige klachten heeft, is het wel een ernstige situatie, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Want Trump behoort tot de risicogroep. Hij is natuurlijk een oudere man, hij is in de 70. Hij is behoorlijk gezet, heeft overgewicht, gebruikt cholesterolmedicijnen. Ja, dus het gevoel overheerst hier toch wel. Dit is een zeer serieuze situatie. Het landsbestuur staat echt wel even op scherp. We verwachten overigens dat president Trump, ziek of niet, vandaag het publiek nog wel eh, zal toespreken in enige vorm. Dus we hm. zullen hem zelf ook nog wel aan het woord gaan horen over deze situatie. Vicepresident Mike Pence en zijn vrouw zijn ook getest. Zij hebben geen corona. Mondkapjes hebben echt maar weinig effect tegen corona, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel nog maar een keer. Volgens hem is het nieuwe mondkapjesbeleid vooral een politiek besluit. Van Dissel zegt al sinds het begin van de coronacrisis dat hij niet veel ziet in het dragen van kapjes. De lege stadions doen Feyenoord-trainer Dick Advocaat pijn. Door de oplopende coronabesmettingen moet het publiek voorlopig thuis blijven. Makkelijk scoren, zegt advocaat. Scoren om te zeggen, oké, die voetballerij, hup, eruit. Niet wetende of het daar wel gebeurt. Ja, maar aan de andere kant, Dick, bij geen enkel sportevenement mag publiek zijn. Ook niet bij amateurvoetbal, ook niet bij eh, ouders die hun kinderen zien spelen. Nee, maar dan mogen er wel, eh, wat ik gelezen heb, vijf of 10.000 met de Efteling komen. Dat, wat is het verschil dan? het zit hem hoog. De clubarts van Feyenoord zoekt trouwens uit of een voetbalwedstrijd veel meer kans geeft op een coronabesmetting. Volgens advocaat lijkt het daar niet op. Marvel krijgt een islamitische superheld. Miss Marvel, ook wel Kamala Khan. Er is al een strip over het Amerikaans-Pakistaanse meisje, maar er komt nu ook een serie. Logisch, zegt deze filmjournalist. Dat is heel bijzonder, maar ook niet heel erg raar, want er is natuurlijk een grote markt voor. Hè? Veel televisiekijkers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar ook bijvoorbeeld eh, Pakistaanse Amerikanen die zichzelf op deze manier zo meteen zullen gerepresenteerd zien. Het lijkt erop dat de serie binnenkort wordt gefilmd. Je kan hem waarschijnlijk over twee jaar kijken op Disney+. Krijgen nog het weer. In Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland hou je kans op regen vanavond. Het koelt vannacht af naar graad of 13. Het weekend is volop herfst. Morgen motregent het en is 16 graden. Zondag ook zoiets met veel wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam door problemen bij de Koentunnel. Er is een technische storing. Dus op de A10 West richting Zaanstad heb je momenteel een half uur vertraging. Het zorgt ook voor problemen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je 10 minuten oponthoud. Het verkeer bij Amsterdam kan omrijden via de Ring Zuid en Oost. Tot zover de verkeersinformatie. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in... Elise, Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol... en ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat.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 He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is mine a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind And she looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own so I sing a song for the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 Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart hebben de gemeenten veel meer vrijwilligers nodig voor de stembureaus dan andere jaren. In totaal ongeveer een kwart meer mensen dan normaal. En Jaap van Diesel van het RIVM zegt dat hij nog steeds van mening is dat mondkapjes heel weinig effect hebben op de indamming van het coronavirus. Zoals hij sinds het begin al zegt. Het mondkapjesadvies noemt hij meer een politiek besluit dan een op medische gronden. Het weer, vannacht vooral in het zuiden af en toe regen bij 13 graden. Morgen overal regen en tussen 14 en 18 graden. In de regen hooguit 12. 106.9 ZFM My family always said I was the bad child Throwing me away into the bad bowl All my life been putting on a fake smile Sitting on my own, feel like I'm exiled Feeling squeaky clean now Like everything I do is just a letdown I was the bad child.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 Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Een elleboog was nooit zo beschaafd en er is wel meer raars, want... Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar... Met 17 miljoen mensen. Dus neus in dezelfde richting komen we uit met... 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet te wetten voor, die laat je in een waarde.